Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Syrië heeft het leger, die na het vrijdagmiddaggebed de straat op gingen. Zeker twintig mensen werden gedood, melden mensenrechtenactivisten. Onder meer in de steden Hama, Damascus en Homs vielen doden. Betogers riepen dat ze hopen op de dood van president Assad... en dat ze alleen voor God op hun knieën gaan. President Assad lijkt zich niks aan te trekken van de toenemende kritiek op zijn bewind... Sinds het begin van de ramadan is het geweld tegen de Syrische bevolking alleen maar toegenomen. Bij de opstand in Syrië zijn tot nu toe bijna 2000 doden gevallen. In Britse steden zijn duizenden extra agenten op straat om te voorkomen dat uitgaansgeweld dit weekend uitmondt in nieuwe rellen. In Londen zijn 16.000 agenten op de been in plaats van de 2500 die normaal gesproken in het weekend de orde bewaken. Ook in andere steden zijn veel meer agenten op straat. Deze week waren in veel Engelse steden rellen waarbij gebouwen in brand werden gestoken, winkels werden geplunderd en vijf doden vielen. Vooralsnog lijkt het erop dat het net als de voorgaande twee nachten rustig is in Londen en andere Engelse steden. In Duitsland wordt vandaag herdacht dat Oost-Duitsland precies 50 jaar geleden begon aan de bouw van een muur om West-Berlijn... Vanaf middernacht zijn de namen en levensverhalen voorgelezen van slachtoffers die werden gedood toen ze wilden vluchten. Zeker 136 mensen zijn bij hun vluchtpoging omgekomen. Onder andere bondskanselier Merkel is vanochtend in Berlijn aanwezig bij de herdenking op de Bernauer Strasse, waar het ijzeren gordijn dwars doorheen liep. Om 12 uur vanmiddag wordt in heel Duitsland één minuut stilte gehouden. De Berlijnse muur, het symbool van de Koude Oorlog, viel uiteindelijk op 9 november 1989.